uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Ook de laatste bewoners van de wijk Punter in Lelystad kunnen terug naar huis. Zo'n 50 mensen konden hun huis niet meer in... omdat in het riool een verdachte stof was gevonden. Volgens de brandweer is de situatie nu onder controle en veilig. Afgelopen zaterdag moesten ruim 400 bewoners hun huis verlaten... vanwege een verdachte geur die uit het riool kwam. Een deel kon een dag later weer terugkeren. Om welke stof het gaat is nog altijd onduidelijk. Het RIVM doet onderzoek en het resultaat wordt uiterlijk morgen verwacht. Acht op de tien bedrijfsartsen kunnen werknemers met long-covid niet goed helpen. Dat zegt de branchevereniging voor bedrijfsartsen tegen onderzoeksplatform Pointer van KRO-NCRV. De organisatie hield een peiling onder ruim 400 leden. Daar blijkt dat veel artsen door een gebrek aan kennis moeite hebben met het kiezen van de juiste behandeling. Ook zijn er bedrijven die weinig begrip hebben voor personeel met long-covid. Een kwart van de ondervraagde bedrijfsartsen ervaart druk van de werkgever om personeel met langdurige klachten snel weer aan het werk te krijgen. De Taliban hebben voor deze week een drie dagen durend bestand in Afghanistan aangekondigd. Het staakt het vuren valt samen met het einde van de ramadan. Het bestand moet het voor Afghanen mogelijk maken in vrede en veiligheid... het einde van de islamitische vaste maand te vieren. Afgelopen maanden neemt de onrust in Afghanistan toe... onder meer vanwege de aankondiging van de Verenigde Staten... om alle militairen uit het land terug te trekken. Zaterdag vielen bij een aanslag op een school in hoofdstad Kabul nog zeker 60 doden. In Londen zijn reddingsdiensten urenlang in de weer geweest om een walvis te helpen. Die was gestrand in de Theems. Het dier kwam gisteren vast te zitten bij een sluis. Volgens Britse media gaat het waarschijnlijk om een dwergvinvis. Bij de reddingsoperatie waren de brandweer en meerdere reddingsdiensten betrokken. Aan het begin van de nacht slaagden ze erin om het dier los te krijgen. Het weer in de ochtend af en toe een bui, maar later breekt de zon wat vaker door. Het wordt tussen de 16 en de 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De A4 Amsterdam richting Den Haag is dit weekend dicht bij knooppunt Burgerveen door werkzaamheden. Omrijders via de A44 staan in de file richting Den Haag.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 selector. Three, three, one. Selector. Three, three, one. When the crowd say ball, selector. kom dan hier bij mij, want ik zal er voor jou zijn. Het is al even geleden dat ik er rust meteen zag. En dat je liep in de richting van je hart. Maar elke stap is er eentje. En je moet niet vergeten dat ik met je mee loop als dat mag. Want ik, ik ben de wind in je rug die je draagt als het water aan je lippen staat. En ik, ik ben de weg die je wijzen zal. Als de moed verdwijnt, raak je mij niet kwijt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier leven. Maar zag niet wat je had verwacht en hoe ver de afstand je tot nu toe heeft gebracht. Maar je begrijpt het pas beter als je kunt kijken met je hart. En weet dat ik met je meekijk elke dag. Want ik, ik ben het licht in het donker. Ik ben de stilte die je hoort als het antwoord dan vanzelf komt. Oh, ik, ik ben het oog van je zekerheid storm dreigt, dat jij het overstijgt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier bij mij, want ik zal zoveel meer zien. En als het even niet meer gaat, kom dan hier, kom dan hier bij mij, want ik zal er voor jou zijn.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 Die al jubelen door het dal, de lente overal. Het liedje en het andere melodietje en het ander liedje, al die pracht van het heelal. Het ritme, ritme. van ZFM. voor keuze nu? Ik denk dat het beter is. Dit is je allerlaatste kans, schat.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 Achter op de tien bedrijfsartsen kunnen werknemers met long covid niet goed helpen... zegt de branchevereniging voor bedrijfsartsen tegen onderzoeksplatform Pointer van KRO-NCRV. Uit een peiling van de organisatie blijkt dat veel artsen door een gebrek aan kennis... moeite hebben met het kiezen van de juiste behandeling. En in Londen zijn reddingsdiensten urenlang er weer geweest om een walvis te helpen. Die was gestrand in de Theems. Het dier kwam gisteren vast te zitten bij een sluis. Afgelopen nacht slaagden ze erin om het dier los te krijgen.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 morgen. Oh. Smiddags, s'avonds, maar vooral s'nachts. Vooral s'nachts. Stel dat ik er wel en jij er niet was. Dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n alles verkeerd heeft believe it's ending this way. Just about it, blues about uh. yeah. it. I just can't do without you. Tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around that you were gonna make me cry. It's breaking my heart to watch you run around. Cause I know that you're living a lie because in time you will find what goes around, goes around. that you claimed You said that you were moving on now. on out Maybe I should do the same Maybe I should do the same The funny thing about that is I was ready to give you my name Thought it was me and you, baby, baby. And now it's all just a shame And I guess I was wrong uh. Don't wanna think about no. it Don't wanna talk about mm. it hmm. I'm just so sick about it Can't believe it's ending this way about uh. it, and then blues about it. I just can't do it. Can you tell me is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Uh. Should've known better when you came. Should've known better that you were gonna make me cry.